Kasper Meijer met het NOS-journaal. Meer bedrijven geven hun personeel een eenmalige extra uitkering... om deze tijd van hoge inflatie door te komen. De bedragen lopen uiteen. Winkelketen Action geeft medewerkers volgende maand bijvoorbeeld 350 euro extra. En NS-personeel krijgt twee keer 1000 euro. In ruim een derde van de cao's die dit jaar zijn afgesloten... staan afspraken over eenmalige uitkeringen... meldt werkgeversorganisatie AWVN. Vakbond FNV pleit juist voor structurele salarisverhogingen... en wil dat de lonen meestijgen met de prijzen. Treinreizigers gaan bij de NS vanaf 1 januari 5,5% meer betalen voor een enkele reis in de tweede klas. Abonnementen voor onbeperkt reizen in de spits of op een vast traject worden juist 2,4% goedkoper. De NS willen daarmee aantrekkelijker maken om vaker de trein naar het werk te nemen. De NS benadrukt dat de totale inflatie veel hoger is dan de aangekondigde prijsstijging. Het spoorbedrijf zegt de komende jaren 100 miljoen euro uit te trekken om dat verschil op te vangen. Op de N50 bij Kampen zijn drie doden gevallen bij een ongeluk dat volgde op een politieachtervolging. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. gemaakt. Aanleiding voor de achtervolging was een geweldsincident in Bedum in de provincie Groningen. De politie kreeg daar aan het begin van gisteravond een melding van. Een verdachte vluchtte. Nadat de auto van die verdachte was gezien op de N50 zette de politie de achtervolging in. In het Jeroen Bos ziekenhuis in Den Bosch is een patiënt van 78 vannacht overleden... na een incident tussen patiënten op de afdeling. Het meldt de politie op Twitter. Het gaat om een vrouw uit Vlijmen die in het ziekenhuis was opgenomen. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het weer. Vanochtend is het overwegend bewolkt met kans op wat regen. In de loop van de middag steeds meer opklaringen bij 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Files met meer dan 10 minuten vertraging in onze regio. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht. Daar botst een vrachtwagen en een persoonauto bij Maarsen. 10 kilometer staat er met drie kwartier vertraging.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 De NS heeft de prijzen voor komend jaar bekendgemaakt. De prijs voor een enkele reis in de tweede klas gaat 1 januari 5,5% omhoog. Sommige abonnementen worden juist wat goedkoper. Op de N50 bij Kampen zijn drie doden gevallen bij een ongeluk na een politieachtervolging. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. Het weer. Vanochtend is het overwegend bewolkt met kans op wat regen. In de loop van de middag steeds meer opklaringen. In het westen blijft het bewolkt met kans op regen.